Renske van der Zallen met het NOS-journaal. Sinds het begin van de oorlog zijn er 23.000 Russische militairen omgekomen. Dat zei de Oekraïense president Zelensky in zijn dagelijkse toespraak. Ook claimt hij dat de Russen een heleboel tanks en andere voertuigen hebben verloren. Moskou zelf erkent dat er meer dan duizend militairen zijn gesneuveld. Deskundigen denken dat dit aantal veel hoger ligt. Volgens Oekraïne komen er al een paar dagen geen Russische militairen meer naar Oekraïne. Andersom zouden er wel gewonde of gedode militairen van Oekraïne naar Rusland worden gebracht. Uit de Azovstal staalfabriek in de belegerde havenstad Mariupol... zijn zo'n 20 burgers geëvacueerd. Onduidelijk is precies hoeveel. Rusland en Oekraïne melden verschillende aantallen. De humanitaire situatie in de staalfabriek wordt gezien als catastrofaal. Schiphol verwacht dat het vandaag nog drukker wordt dan gisteren. De luchthaven is met vliegtuigmaatschappijen in overleg over het omboeken van vluchten... om het aantal passagiers met bijna 6000 naar beneden te brengen. Ook probeert Schiphol vluchten uit te besteden aan Rotterdam Die Heek Airport. Reizigers moeten rekening houden met langere wachttijden, wordt er gewaarschuwd. Schiphol gaat uit van zo'n 70.000 vertrekkende passagiers. De politie heeft een man van 31 uit Almelo opgepakt... voor het slaan van FC Twente-speler Tjerni... tijdens de wedstrijd van Twente tegen Heracles. Hij wordt verdacht van mishandeling. Tjerni kreeg tijdens een opstootje aan de rand van het veld een klap van een supporter. De voetballer raakte verder niet gewond. Het is nog altijd niet duidelijk of de Sunny Liger, het schip met een lading Russische diesel, gaat aanmeren in de haven van Amsterdam. Havenmedewerkers weigeren de olietanker te lossen. Het schip ligt sinds vrijdagavond op zo'n 40 kilometer voor de kust van IJmuiden.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 trad de hockey in is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van mijn ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix er wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee, wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op je afgeknapt Het allerliefste sta ik op En ben ik weg, doe ik alles op de pof Van met alle respect, dik altijd niemand En ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten en natuurlijk lieverd iedereen verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel Heb ik me niet een beetje aangesteld Pizza met ananas is discutabel Maar die zoete witte wijn die moet van tafel Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas wie hebt dat gedacht? Oh, Want nu is ze er echt niet meer voor mij. Ook los zoete witte wijn en die pizza met los. Ik ben zo op afgekomen Everybody get up on the floor. <laughs> I wanna see you dance some more.